Mark Hokke met het NOS-journaal. In Spanje hebben tientallen betogers het paleis van justitie bestormd... nadat vijf mannen werden vrijgesproken van verkrachting. De vijf hadden in 2016 tijdens het jaarlijkse stierenrennen in Pamplona... een vrouw van 18 langdurig tot seks gedwongen. Maar volgens de rechter was er geen sprake van geweld en daarom ook geen verkrachting. Ze zijn wel veroordeeld voor seksueel misbruik. De vijf moeten negen jaar de cel in, waar 22 jaar was geëist... Het vijftal gaat in beroep. De advocaat had om vrijspraak gevraagd. Bij de politie zijn vorig jaar bijna 3500 discriminatieincidenten geregistreerd. Een afname van 20% ten opzichte van het jaar ervoor. De daling is vooral groot bij de politieeenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland. Op de weg waren er, was er sprake van meer dan een halvering van het aantal discriminatiezaken. De politie heeft daar geen verklaring voor. Net als in 2016 werd het vaakst gediscrimineerd over de herkomst van iemand. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw. De jury van een rechtbank in Pennsylvania oordeelde na 14 uur beraad dat Cosby Andrea Constant in zijn woning in 2004 heeft misbruikt. De 80-jarige Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met instemming van Constant plaatsvond. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. Vorig jaar werd een rechtszaak tegen Bill Cosby ongeldig verklaard... omdat de jury er niet uitkwam. Oud-CIA-directeur Mike Pompeo is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. De meerderheid van de Senaat stemde in met zijn benoeming. Pompeo is de opvolger van Rex Tillerson... die in maart door president Trump werd ontslagen... En toen werd al bekend dat Pompeo hem zou opvolgen. Democraten in de Senaat maken zich zorgen over de benoeming vanwege zijn negatieve uitspraken over homoseksualiteit in de islam.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 1278 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veul en gast hier voor de komende twee uur in dit Age muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes. Ik weet het toch elke week nog bij elkaar te sprokkelen. Heel leuk. Um, Viana Joy, deze aantrekkelijke dame op piano. Die heeft een eh, single gemaakt. Ja, en niet een singletje. nee, een single van 14 minuten en 32 seconden. En het heet score Piano. Nou, daar gaan we mee beginnen en daarna een nieuw album van een meneer die we... Nee, die kennen we nog niet. John Durant, Parting Is. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. En natuurlijk nog veel meer. En de playlist en de muziek en dit programma kan je terugvinden op peacefulradio.info. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier.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 Let your spirit fly, let your soul go home. Love is everywhere, it's painted in eternity. Who you really are, and who you'll always be. set yourself free. There's a story to be told. Just be who you are. Let your flower unfold. Return to your soul. Remember who you once were. Listen to your heart Remember who you are. Return to your soul. Henny Becker, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website at www.hennybecker.com. This is James Asher, here for myself and my co artist Arthur Hull, and you're listening to our album Drum Distillery on Peaceful Radio. Hi, I'm Jeff Oster, and thank you for listening to Peaceful Radio. Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time. estoy muriendo por ti y tú como si nada. Tu indiferencia me mata en el mero corazón. Me estoy muriendo por ti y me estás partiendo el alma. Tu desdén me está doliendo y no lo puedo olvidar. de tu amor me está causando una herida. Vuelve pronto, vida mía. Te lo pido por favor. Que vuelvas, pero que vuelvas. Que vuelvas. Quiero que vuelvas a mí. Me estoy muriendo por ti y me estás partiendo el alma. Tú desde él me está doliendo y no lo puedo olvidar. El desprecio de tu amor me está causando una herida.